René van Brakel met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf zal na zijn vrijlating niet in zijn oude woonplaats Harderwijk gaan wonen. Dat heeft de directeur van Reclassering Nederland gezegd in Pauw en Witteman. Hij zegt dat van der Graaf niet in Harderwijk kan wonen omdat hij daar bekend is. De moordenaar van Pim Fortuyn wordt begin mei vrijgelaten. en mag dan niet in Hilversum, Rotterdam en Den Haag komen. Volgens de reclassering kan hij onder voorwaarden wel naar het buitenland. Prins Laurent wordt de komende dag langzaam uit zijn kunstmatige coma gehaald. Dat melden Belgische media op basis van paleisbronnen. De 50-jarige prins ligt sinds vorige week in het ziekenhuis vanwege een hardnekkige longontsteking. Om zijn herstel te bevorderen werd hij kunstmatig in coma gehouden. Laurent kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws. Hij zou huwelijksproblemen hebben en maakte een overspannen indruk. Ook zou hij boos zijn omdat zijn overheidstoelage was verlaagd. In Sittard-Geleen zijn vier leden van de motorclub Bandido's opgepakt. De politie vond wapens en munitie in hun auto's. Tijdens de ontruiming van een huis waar de motorclub in feest wilde houden. Dat werd afgelopen middag door de gemeente verboden. Het feest zou worden gehouden in het huis van Bandido's-lid Harry Raamakers. De burgemeester van Sittard-Geleen zei eerder dat hij wil voorkomen dat de motorclub zich in de gemeente vestigt. PEC Zwolle heeft als eerste ploeg de finale bereikt van het toernooi om de KVB-beker. De Zwollenaren wonnen in eigen huis met 2-1 van NEC. Op 20 april speelt PEC Zwolle in de Kuip tegen de winnaar van het duel tussen AZ en Ajax. Die wedstrijd wordt komende avond gespeeld in Alkmaar. Het weer vannacht vrijwel overal droog en tussen de 0 en 5 graden.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 but I was away. Talk to my baby on the telephone, long distance slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago.